De zaak werd opgepakt door de Peter R. de Vries Foundation. Je hoort directeur Kelly de Vries. Wij hebben enkele weken geleden vanuit Duitsland bericht gekregen dat er een onbekende dode vrouw eh, in 1994 is gevonden in een meer eh, bij het Duitse Soest. En eh, dat dat mogelijk een link met Maria zou kunnen zijn. Daar is de afgelopen weken vanuit de politie onderzoek op gedaan en via vingerafdruk is daaruit definitief eh, de match gekomen dat het inderdaad om Maria van der Sande gaat. Hoe ze om het leven is gekomen en wat ze überhaupt deed in Duitsland weet de politie nog niet. Een middelbare school in Amsterdam zit vandaag op slot... omdat er op Snapchat gedreigd werd met een schietpartij. Twee leerlingen zagen het bericht en stapten naar hun mentor. De school heeft vervolgens besloten om de deuren dicht te houden. Op dit moment is nog niet bekend eh, waar, uit welke hoek die dreiging komt. dan vind ik het niet verantwoord dat we open blijven. Dat kan niet volgens mij. Heeft effect op heel veel leerlingen natuurlijk. 900, waarvan 50 examenleerlingen. Ja, het is een enorme impact. Niet alleen op leerlingen, leraren, eh, iedereen. Dus het is enorm eh, naar, heel vervelend. Voor eindexamenleerlingen is er wel een oplossing bedacht. Zij zitten vandaag op een andere locatie te zoeken op hun examen. En in Mexico is het bijna rennen voor de popo. Zo heet de vulkaan die aan het uitbarsten is. Tenminste, eigenlijk heet die Popocatépetl. Maar wij mogen popo zeggen inwoners die maken zich nu nog niet heel veel zorgen, vertelt deze journalist. Mexico-stad eh, met name ligt natuurlijk bovenop een breuklijn. Eh, dus er zijn hier vrij vaak aardbevingen. We hadden vorige week nog een eh, redelijk grote aardbeving in de stad. En ze maken er heel veel grap over. Er worden heel veel memes gedeeld op sociale media. En ze zeggen eigenlijk, nou ja, als we geen aardbevingen hebben... dan hebben we wel een vulkaanuitbarsting. Dus in Mexico-stad verveel je je nooit. Door de uitbarsting zijn al tientallen vluchten gecanceld. Het is trouwens niet voor het eerst dat de Popo in het nieuws is. Hij is zo bekend omdat het een van de actiefste vulkanen ter wereld is. Het weer in Nederland, geen vulkaan hier, maar op steeds meer plekken trekt het wel dicht. Vanmiddag aan de kust nog opklaringen met best wat zon, maar in het binnenland zijn er stapelwolken en het blijft droog bij 14 tot 16 graden.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 27 mei gaat een nieuw evenement plaatsvinden in Zandvoort Noord. Een buurtfeest voor de door de bewoners van de wijken Nieuw-Noord. De hele dag zullen er activiteiten worden georganiseerd zoals een workshop, bingo en een kofferbakmarkt. Maar ook muziekoptredens voor jong en oud staan op het programma.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 En voor wie is het? Als je handig bent met de computer en je hand niet omdraait voor administratieve klusjes. Bij interesse stuur een mailtje naar Nathalie Lindeboom via n.lindenboom plus.zandvoort.nl of bel met telefoonnummer 30 40 700. En dan is de keuze nummer 1. Dus 30 40 700. En de keuze is dan nummer 1. De volgende, The Cure, A Forest. instrumentaal van de week. Arie Maasland was een Nederlandse componist en musicus. Veel werken van hem zijn onder het pseudoniem Melando gepubliceerd. Maasland begon na zijn HBS-opleiding een studie als bouwkundige tekenaar. Maar spoedig wisselde hij naar muziek. Op zesjarige leeftijd kreeg hij van Jan Kriek pianoles. Als scholier vormde hij al een orkestje. Hij schreef ook composities en arrangementen... en hij maakte dat het publiek zich aangesproken voelde... in het bijzonder door de tango. Hij creëerde een eigen tango-stijl. Hier is Melando met zijn orkest met La Comparsita. naar het leukste radiostation van Nederland. farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, cause I Rivera met Rollercoaster. De locomotief. Ontmoeten, koffie en thee, verhalen delen en spelletjes doen. Een gezellige ochtend voor de zelfstandige senior. Onze vrijwilligers ontvangen u met open armen. Uw eerste bezoek is gratis. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen voor 3 euro inclusief koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden via Linden l.oudendijk plus.zandvoort.nl of via de telefoonnummer 3040700. En dan elke dinsdag van 10 tot 12 uur. De locatie? De blauwe tram. Duran Duran. The Reflex. You got to was een Amerikaanse musicus en zanger. Hij was samen met John Cale het gezicht van de invloedrijke band The Velvet Underground. Als gitarist was hij ook erg invloedrijk. Hij maakte samen veel gebruik van destructions en alternatieve stemmingen. Hij was een van de eerste die zong over de onderwerpen als sadomasochisme, travestie en transseksualiteit. In 1970 nam Reed afscheid van de Velvet Underground en startte hij een solo-carrière.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 Een lamp die het niet meer doet, een snoer dat stuk is of een lange broek. Weggooien of samen repareren. Duurzaam, inspirerend en gezellig. De deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden via 5740330. 5740330 of bij de balie van Pluspunt.